Wilders wil vooral straffen als het gaat om maatregelen. En hij krijgt ook wel kritiek op van onder meer de ChristenUnie en de SGP... want die zouden graag zien dat Wilders ook bijvoorbeeld geld uittrekt voor de politie... zodat er daadwerkelijk kan worden ingegrepen eh, als het misgaat... en dat er meer geld gaat naar herdenkingscentra als Westerbork... waar dit kabinet juist op wil bezuinigen. Andere partijen vinden dat er veel te veel naar moslims gewezen wordt. Volgens D66-leider jetten zijn de PVV en VVD alleen maar bezig om de schuld in de schoenen te schuiven van de Marokkaanse gemeenschap. Een Gronings ziekenhuis gaat meehelpen het tekort aan infusen op te lossen. Sinds een grote leverancier in Amerika werd getroffen door een orkaan... moeten ziekenhuizen zuinig aandoen. Het Martini ziekenhuis is een van de weinige ziekenhuizen in Nederland... waar ze zelf infuuszakken met medicatie maken. De productie wordt daar nu opgevoerd om ook andere ziekenhuizen te helpen. De spelersbus van een jeugdelftal van Feyenoord is gisteravond aangevallen met een vuurwerkbom. De spelers van onder 14 zaten er niet in toen het gebeurde. Die stonden op het veld voor een wedstrijd tegen hun leeftijdsgenoten van FC Utrecht. De chauffeur zat wel binnen, maar raakte niet gewond. Volgens Rijnmond werd de bom of naar binnen gegooid of zat hij tegen de voorruit van de bus geplakt. En het is No Nut November. Het idee erachter is dat je een maand lang niet klaarkomt. Maar Amerikaanse onderzoekers zeggen dat dat helemaal niet goed is. Mannen zouden elke maand 20 tot 40 keer klaar moeten komen. Dat zou beter zijn voor hun prostaat. De Telegraaf ging de straat op om mensen te vragen of ze dat halen. Lukt het een beetje bij u? Ik, nou, ik zal niet zeggen dat... Het, nee, ik denk het niet. Nee, ik denk niet dat ik aan de aantallen kom. Nee, nee, ik ben bang voor niet. Nou, het lijkt me een goed idee. Ik zou alleen dat niet liever zelf doen, maar een ander. Ja, maar eh, haalt u dat? 40 keer? Nee, dat gaat nu niet worden. Hoor. Ja, dan is Destroy Dick December waarschijnlijk ook niet echt een optie. De gedachte daarachter is dat je op 1 december één keer klaarkomt. Op 2 december twee keer. En zo door tot 31 keer op de laatste dag van het jaar heb ik nog het weer. Bewolkt, maar droog. Het wordt een graad of 12 in het noorden en 10 graden in het zuiden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Door een ongeluk rijdt het langzaam op de A10, de ring van Amsterdam. Tussen Bos en Lommer en Slotervaart 3 kilometer, 10 minuten extra. Er zijn twee rijstroken dicht. En op de A27 ook nog een file, Almere-Gorkum...